Jelle Seubring met het NOS Journaal. CDA-leider en demissionair vicepremier Hoekstra noemt de val van het kabinet over de asielplannen onnodig en niet uit te leggen. Hij had gehoopt dat de coalitiepartijen verder hadden willen gaan om de crisis op te lossen. Demissionair vicepremier Schouten van de ChristenUnie vindt het een zwaar moment... maar zegt dat het belangrijk was om vast te houden aan de kernwaarden van haar partij... D66-leider Kaag betreurt de val van het kabinet... en zegt nog niet te weten of ze opnieuw lijsttrekker wordt. Maatschappelijke organisaties reageren verdeeld. Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt dat Nederland op diverse terreinen vastloopt. Natuurmonumenten noemt de val van het kabinet slecht nieuws. Boerenactiegroepen zijn juist blij. Farmers Defence Force is naar eigen zeggen door het dolle heen. Rutte praat vandaag koning Willem-Alexander bij. Nieuwe verkiezingen komen op zijn vroegst in november. De moord op een jonge vrouw in de Duitse deelstaat Beieren is na 45 jaar mogelijk opgelost. De politie heeft een 69-jarige Amerikaan aangehouden. Het slachtoffer werd 14 keer in haar rug en nek gestoken. De Amerikaan was destijds militair, als militair gestationeerd in Duitsland... werd een paar dagen na de moord al ondervraagd, maar de zaak bleef onopgelost. Door nieuw DNA-onderzoek kon de dader alsnog worden aangehouden. De VS gaat clustermunitie leveren aan Oekraïne. Die munitie is omstreden omdat er bij het ontploffen veel kleine bommetjes worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog exploderen. De VS zegt een variant te sturen waarbij die kleinere bommen minder vaak ontploffen. President Biden noemt het leveren van de clustermunitie een moeilijke beslissing. De munitie is onderdeel van een nieuw militair hulppakket van de VS... met een waarde van zo'n 800 miljoen dollar. Het weer, het is zo'n 15 graden. Overdag wordt het tropisch warm met zo'n 30 graden op de Wadden... tot 34 graden in het zuiden.